Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Michael P. is veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber. De rechter noemde Michael P. in het vonnis een gewetenloze man... die buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. De angst en pijn van Anne Faber moeten vreselijk zijn geweest, zei de rechter. De straf die P. krijgt is gelijk aan de eis van het OM. De tbs-behandeling is zonder maximum. Moord acht de rechter net als het OM niet bewezen. Volgens de rechter is het niet zeker dat Michael P. het plan had iemand te doden... maar opereerde hij wel doelbewust en planmatig. Na zes jaar onderhandelen hebben Japan en de Europese Unie de handtekeningen gezet onder het grootste vrijhandelsakkoord ter wereld. De ceremonie was vandaag in Tokio. De ondertekening had een paar weken vertraging opgelopen door de overstromingen in Japan. De handelsafspraken uit het akkoord worden volgend jaar van kracht... en zullen de export van Europa naar Japan een flinke impuls geven. De vrije economische zone die ontstaat door het akkoord... is goed voor 30 van de wereldeconomie. Even iemand met de auto afzetten of ophalen bij Schiphol gaat misschien geld kosten. De luchthaven zegt dat die mogelijkheid onderzocht wordt. De zogeheten Kiss and Ride is nu nog gratis. Maar volgens Schiphol moet er vanwege de toenemende drukte iets gebeuren... om de passagierstromen in goede banen te leiden. Een Utrechts kinderdagverblijf hangt sluiting boven het hoofd... als het niet binnen twee weken een groot aantal verbeteringen doorvoert. De inspectie geeft kinderdagverblijf Jolie qua pedagogisch beleid, groepsgrootte en management een onvoldoende. De crash kwam onlangs in het nieuws nadat een medewerker een stripact opvoerde voor een jarige collega. Het gebeurde overdag terwijl er kinderen aanwezig waren in het pand. Het weer nog veel zon, soms wat wolkenvelden, alleen landinwaarts kans op een enkele bui, mogelijk met onweer.